opgeslagen accu's van e-bikes vlam bij de fabriek van Stella. In de buurt van Nunspeet liggen drie fietsenfabrieken... verhuurbedrijven en fietsenwinkels. De burgemeester wil in gesprek met al die partijen... omdat op al die plekken batterijen op voorraad liggen die in brand kunnen vliegen. De veiligheid voor de burger moet worden vergroot, vindt de burgemeester. Vooral de richtlijnen rond de opslag van accu's moeten strenger... omdat die regels nu vanuit Den Haag ontbreken, al dus de burgemeester van Nunspeet. Justitie eist 60 uur voorwaardelijke taakstraf tegen een lid van de mobiele eenheid. Die reed twee jaar geleden tijdens voetbalrellen op de Koolsingel in Rotterdam een Feyenoord-supporter aan. Dat was na de nederlaag van Feyenoord tegen stadgenoot Excelsior. De supporter liep een dubbele beenbreuk op. Volgens de officier van justitie deed de ME'er het met opzet. De ME'er spreekt dat tegen. Volgens zijn advocaat maakte hij een inschattingsfout in het verkeer... en is dat niet strafbaar. Steeds meer treinreizigers zijn tevreden over de NS, blijkt uit eigen onderzoek van de vervoerder. Vorig jaar gaf 86 van de treinreizigers de NS een 7 of hoger. En dat was tien jaar geleden 76 Treinreizigers zijn vooral tevreden over de vriendelijkheid van het treinpersoneel. Het cijfer van reizigers is het laagst op de onderdelen afhandeling klacht of restitutie en over hoe schoon de trein is. Reizigersvereniging Rover bevestigt dat het beter gaat met de trein. Ze rijden meestal op tijd en ook zijn er minder meldingen over volle treinen, zegt Rover. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 4 tot 6 graden. Vanavond koelt het snel af.